Floyds dood was de aanleiding voor protesten in veel landen. In Houston, de stad waar hij opgroeide, wordt hij begraven naast zijn moeder. In Burundi is president Nkurunziza onverwacht overleden. Hij was 55. In de verklaring zegt de regering van het Afrikaanse land dat de president stierf van een hartaanval. Zaterdag werd hij naar het ziekenhuis gebracht omdat hij zich niet lekker voelde. En gisterochtend verslechterde zijn situatie plotseling. In Burundi gaan geruchten dat Gurunziza besmet was met het coronavirus. Zijn vrouw ligt met een coronabesmetting in het ziekenhuis in Kenia. Gurunziza en zijn vrouw hebben steeds gezegd dat het virus Burundi zou overslaan... omdat God het land zou beschermen. Het kabinet moet zo snel mogelijk onderzoek laten doen naar de kans dat iemand in een vliegtuig besmet wordt met het coronavirus. De Tweede Kamer wil dat het Outbreak Management Team dat onderzoekt voor aanstaande maandag klaar. En voor aanstaande maandag klaar is als de eerste versoepelingen voor reizen naar het buitenland ingaan. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek moeten volgens de Kamer regels komen over afstand houden aan boord van een vliegtuig. Zo houden Amerikaanse vliegmaatschappijen in een rij van drie stoelen standaard de middelste stoel vrij. Vanaf september 2023 moeten studenten kunnen kiezen of ze hun collegegeld per studiepunt betalen. De Tweede Kamer wil dat er een wet komt voor flexstuderen. Daar wordt al drie jaar mee geëxperimenteerd en een meerderheid in de Tweede Kamer vindt die proef een succes. Het weer vanavond droog en opklaringen. Vannacht koelt het af tot 8 graden. Morgen eerst zon, later bewolkt en s'avonds regen.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 ZFM. Met nu Crossroads. Met countrymuziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier. In het Canadese Winnipeg geboren Sean Burns is terug met zijn nieuwe album A Bakersfield Half Dozen. Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd. Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt. Voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber. En het zal waarschijnlijk enthousiasme opwekken bij anderen die van het genre genieten. Too many bridges to cross over. have my uur van Crossroads.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 Allereerst is daar You Win Again uit 1980. En vervolgens Why Baby Why uit 1982. Nummer 1 Country Hit. news is out all over town that you've been seen. Crossroads. Nummer 1 country hit. Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running while I'm kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills live without you and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonk and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? say that every little dog is gonna have his day. You better pay attention, don't you dare forget Cause I'm just a little bitty puppy, yeah. I caught you honky-tonkin' with uh, my best friend. The thing to do was leave you, but I should've left then. Now I'm too old to leave you, but I still get sore. When you come home, I'm feeling for the knob on the door. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project, heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby... samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek country album met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie, die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts, zal de juiste sfeer brengen in elke bar. Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus eert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans van wijle stadgenoot Steve Goodman treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. the paper bag that holds the bottle and feel the wheels rumbling neath the floor and the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpets made of steam others with their babes asleep rocking to the gentle beats the rhythm of the rain called the city of New Orleans. 500 miles when the day is done. I'll be gone 500 miles when the day is done. Steve Helms maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hitsingle Nowhere But Texas, die nummer 10 bereikte in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits En met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. Well, he lives in a bottle, a keg or a glass. In smaller doses, man, he's a blast. But I wind up in trouble and go off the deep end much time with my worst best friend. Cause he makes me laugh and he makes me cry. He makes me tell the truth when I probably should lie. Even got me arrested and fixed up with twins. friend. Beer, wine, and whiskey. I'll go out on a limb. Say maybe you've met him or some of his kin. I should say goodbye and never see him again. But I just can't walk away from my worst best friend. should lie twins. That's why I call him my worst best friend.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 Prairie Oyster was een Canadese countrygroep uit Toronto. Ze werden zes keer door zowel de Canadian Country Music Association als de Juno Awards uitgeroepen tot countrygroep of duo van het jaar. De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land. Ik trap af met Just for Old Times Sake. wat Cajun-invloeden te horen... waarna Such a Lonely One het blokje compleet maakt. Prairie Oyster. crossroadsmusic.nl achter ons. Nu weer naar het heden. 15 Cuban Minutes van Jimmy Buffett is een nummer van het album Live on the Flipside. Ik krijg bij de songs van Jimmy Buffett altijd wel een zomers gevoel. Crossroads, Crossroads, Crossroads. Country tiptopper. dogs and roofs. atomic clocks that measure the Big Bang. Still, I prefer the simple way. Let's take it to the rana. Si no sana hoy, bueno sana mañana. Mañana, mañana lo que dice. Bij het bespreken van zijn nieuwe muziek zegt Corp Lund... er zijn mensen die western music maken en die het soort vries drogen, zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed... in de gekke 21e-eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just blackberries, I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off? Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds grizzly bear outruns a quarter horse, will them old confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. Well, I think I read it someplace. They kill only what they eat. So fumble through that guidebook, just how often they eat meat. But somebody find some answers, let's do a study of some kind. We'll make it scientific, and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me want to hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears them old grizzly blues got some conflicting views. Not too much good news about them bears. Oh, chestnut you know you don't outrun the grizz. You just outrun your slowest buddy, whoever that guy is. And that cub you found's adorable. He's cute, yes I agree. And There's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? this way. Now I'm all for conservation. I say protect the kitchen sink. But this bear don't seem in danger. It might be me that goes extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. In the Spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville... om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album... die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De Spotlight is voor Billy Keeble... met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place... songs for you. Straight from my heart, a few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back and make a new start song is just for you, straight from my heart. it play? Crossroads. Kees de Haan. The jukebox keeps playing that same cheating song While my rock of Gibraltar waits at home There's a sweet thing smiling at me. And I'm caught between a rock and a hard place to leave. Between a rock and a hard place Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. closed up early with the snow. I swear I'm going where the climate suits my clothes. titelsong Bye Bye Blues werd opgenomen door diverse country- en jazzgroepen. Er kan de versie van Susie Blue en The Lonesome Fellas aan toegevoegd worden. En voor mij is dit een mooie afsluiter van deze aflevering. Tot volgende week. Dag.